Clemens Peters met het NOS Journaal. In Jemen is een staakt het vuren van twee dagen afgekondigd... door de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië. Als ook de Houthi-rebellen zich aan dat bestand houden... en hulp toelaten in zwaar getroffen gebieden... dan zal de wapenstilstand worden verlengd, zeggen de Saoedi's. Begin deze week meldde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry al... dat er een staakt het vuren was bereikt... maar dat werd door de jemenitische regering ontkend. De oorlog in Jemen woedt ruim anderhalf jaar... en heeft volgens de VN aan meer dan 10.000 mensen het leven gekost. Het aantal gemeenten met vuurwerkvrije zones neemt dit jaar licht toe, meldt het AD. Zeven gemeenten hebben dit jaar voor het eerst een gebied aangewezen waar niet geknald mag worden. En daarmee komt het totaal op 76, dat ongeveer 1 op de vijf gemeenten. Vorig jaar steeg het aantal gemeenten nog met enkele tientallen. Voor veel gemeenten is het moeilijk om het knalverbod ook echt te handhaven. Om die reden is de vuurwerkvrije zone in Tilburg zelfs verdwenen. De meeste gemeenten met vuurwerkvrije zones liggen in de Randstad. In Winsum is de berging bezig van de passagierstrein die gisteren ontspoorde na een botsing met een melkwagen. Bergers halen de trein met een hijskraan uit het weiland en laden hem dan op vrachtwagens.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 Trump betaalt 25 miljoen dollar aan oud-studenten... die zeggen dat ze veel te veel hebben betaald en geen waar voor hun geld kregen. Het is uniek dat Trump een rechtszaak schikt. Dat is tegen zijn principes. Maar zijn transitieteam zegt dat hij geen tijd meer heeft om zich te verdedigen. Het weer. Aan zee kans op een bij. en het koelt vannacht af naar een graad of 4. Morgen overdag vooral aan de kust wat regen. Het wordt dan 8 graden. Zondag wordt het onstuimig met bewolking, regen en veel wind.